Ties van Kesteren met het NOS-journaal. PvdA-leider Adje Kuiken zegt dat ze niet wil meewerken aan een kabinet waar Mark Rutte deel van uitmaakt. Of ze ook de VVD uitsluit wil ze nog niet zeggen. Vanmiddag maakten GroenLinks en de PvdA bekend dat ze met een gezamenlijke kandidatenlijst en één programma willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar. Wie lijsttrekker wordt willen ze nog niet zeggen. In Frankrijk geldt tot komende zaterdag een vuurwerkverbod. Dat is een dag na de Nationale Feestdag 14 juillet. De 14 juli gaat traditiegetrouw gepaard met veel vuurwerkshows. In een decreet van de Franse overheid staat dat de verkoop, het bezit en vervoer van vuurwerk wordt verboden tot 15 juli. Het besluit volgt op de rellen van afgelopen week. Die ontstonden nadat een agent een jongen van 17 had doodgeschoten. Gemeenten die van plan zijn vuurwerk te gebruiken bij het feest vallen niet onder het verbod. Oekraïne moet geen clustermunitie gaan gebruiken, dat zegt de premier van Cambodja. De Verenigde Staten kondigden vrijdag in een nieuw steunpakket voor Oekraïne ook de levering van clustermunitie aan. Als die ontploft komen meerdere kleinere explosieven vrij. Nog altijd komen de Cambodjanen om door niet ontplofte clustermunitie uit de Vietnamoorlog. Daarop pleit de Cambodjaanse premier Hun Sen ervoor om de bommen niet in Oekraïne te gebruiken. De negende etappe van de Tour de France is gewonnen door de Canadees Michael Woods... die de Amerikaan Matteo Jorgensen in de laatste paar honderd meter voor de finish wist te achterhalen. Het was de ontknoping van een lange beklimming van de Puy de Dôme... een uitgedoofde vulkaan in het Centraal Massief in de buurt van Clermont-Ferrand. Vingegaard behoudt de gele trui met 18 seconden voorsprong op Pogacar. En morgen is de eerste rustdag in de Tour. Het weer. Het KNMI geeft alleen nog code oranje voor de drie noordelijke provincies.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 you, how can I love you? If you just don't talk to me, babe Flow through my head There's a question, is she needing Another side of a man looking at me Looking at the last three years like I did I could never see us ending like this Seeing your face no more my pillow It's a scene that's never happened soda, no see You can never tell how the next day life could be Do you know what it feels like?